Kers met het NOS Journaal. President Trump heeft China opnieuw gedreigd met forse importheffingen op producten uit het land. De Amerikaanse president zegt dat vanaf november er een heffing van 100% ingaat. Ook wordt de export naar China beperkt van wat hij kritieke software noemt. Trump is boos over maatregelen die China eerder deze week aankondigde. Ze gaan minder zeldzame metalen exporteren, die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld batterijen. Trump en president Xi van China zouden elkaar ook binnenkort ontmoeten. Maar Trump heeft nu gezegd daar geen zin meer in te hebben. De politie heeft vijf mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp. Zij ging woensdag naar haar werk, maar kwam daar nooit aan. Later werd haar auto gevonden in Nieuw-Vennep. De aangehouden mannen komen uit Almere, Amsterdam en Rotterdam. De vrouw zelf is nog niet gevonden. Demissionair premier Schalf noemt het buitengewoon ernstig dat PVV-leider Wilders zich genoodzaakt voelt om zijn verkiezingscampagne stop te zetten. Volgens Wilders heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hem verteld dat hij op een lijst van drie Belgische terreurverdachten stond die deze week zijn opgepakt. Hij heeft daarom voorlopig zijn verkiezingscampagne stopgezet. Ruim 2000 stempassen zijn niet bezorgd in de Limburgse gemeente Sittard-Geleen. Volgens PostNL en de gemeente komt dat door één postbezorger die op non-actief is gezet. Er werd onderzoek gedaan nadat inwoners melden dat ze nog geen stempas hadden gekregen. Waarom die stempassen niet zijn bezorgd is niet bekendgemaakt. Of de postbode wordt ontslagen is ook onbekend. Inwoners van Sittard Geleen krijgen nieuwe stempassen. De oude worden ongeldig verklaard. Het weer vannacht bewolkt met mogelijk wat motregen. Het is 10 tot 13 graden.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 they're saying as our sun begins to fade acontecer. thank you just to. But maybe you ain't never gonna feel this way. You ain't never gonna know me. But I know you. Singing in our things can only get better.